Een aantal van hen lag al onder dekens bij de hekken. Uiteindelijk zijn de asielzoekers ondergebracht in de wachtruimtes van de kantoren. Daar zijn geen bedden, maar ze hebben daar wel een dak boven hun hoofd, zegt het COA. Het aanmeldcentrum is al tijden overvol en het COA luidde in maart al de noodklok. Burgemeester Schuiling van Groningen zei vorige maand dat hij zich schaamde voor de leefomstandigheden in Ter Apel. Op de A28 zijn in de buurt van Harderwijk rond middernacht meerdere auto's met elkaar in botsing gekomen. Vijf gewonden zijn volgens de politie naar het ziekenhuis gebracht... maar over hun toestand is niets bekendgemaakt. Een automobilist botste om kwart voor twaalf op een politieauto... waarmee de weg was afgezet vanwege een eerder ongeluk. Daarna botsten nog enkele auto's op elkaar. De provincie Noord-Brabant laat de vervuilde grond in natuurgebied de Brabantse Wal opruimen. In het bos bij Halsteren werd vorig jaar een enorme drugsput ontdekt. Criminelen hadden daar enorme hoeveelheden chemicaliën in de grond geloost. Die raakten daardoor ernstig verontreinigd. De put is al een jaar geleden ontdekt, maar er is nog niets opgeruimd... omdat onduidelijk was wie het zou betalen. Het provinciebestuur draait er nu voor op en probeert het te verhalen op de daders... en als dat niet lukt op het Rijk. Als Elon Musk officieel eigenaar is van Twitter... kan oud-president Trump, die vorig jaar van het sociale medium werd verbannen... er wat hem betreft weer op. Het duurt nog enkele maanden voor de overname helemaal rond is. Musk betaalt 41 miljard dollar voor het Amerikaanse bedrijf... Hij vindt dat iedereen zijn mening moet kunnen twitteren. Het weer, het koelt vannacht af naar een graad of 12.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 by her jaw. The man in the silk suit hurries by as he catches the poor old lady's eyes. Just for fun, he says, get a job. So that's just the way it is. Some things will never change. That's just the way it is.